Lot Lewin met het NOS Journaal. Bij een verkeer derde man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De drie slachtoffers zaten in een auto die tegen een lijnbus botste. Het is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De inzittenden van de bus bleven ongedeerd. Justitie in Brazilië heeft oud-president Lula officieel aangeklaagd voor corruptie. Jarenlang zouden aannemers en bouwbedrijven voor honderden miljoenen euro's smeergeld hebben betaald aan medewerkers van het staatsoliebedrijf Petrobas. Zelf zou Lula omgerekend 1 miljoen euro hebben aangenomen. Lula laat via zijn advocaat weten dat hij alle beschuldigingen tegenspreekt. Minister Koenders is kwaad over het Hongaarse referendum over vluchtelingen. Op 2 oktober mogen de Hongaren stemmen over het plan om vluchtelingen verplicht te verdelen over alle EU-staten. De Hongaarse premier is daartegen en volgens Koenders gebruikt hij het referendum om het plan om zeep te helpen. De politie onderzoekt een poging tot brandstichting bij een supermarkt in de Zaanse wijk Poelenburg. Die supermarkt was de afgelopen weken het middelpunt van overlast door jongeren in de wijk. Volgens een woordvoerder van de politie zou een buurtbewoner gezien hebben dat iemand brand probeerde te stichten bij de supermarkt. Er waren vuilniszakken met huisvuil bij elkaar gezet tegen de gevel van het gebouw, maar er waren geen sporen van vuur te zien.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 106.9 ZFN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 you know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 body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in over, your spinning it. Rotate your body, come in over, your spinning it. Rotate your body, come in over, your spinning it. Make the trumpets blow.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 the trumpets blow.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 you Baby, and me.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 Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Trades and leaves you blind and shaky, mad and reckless. Got you feeling breathless. Here we go.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 spent the summer on you. summer on you